eerste raam met het NOS-journaal. Tien Arabische landen gaan de VS helpen bij de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Na gesprekken met minister Kerry schrijven Egypte, Irak, Jordanië, Libanon en zes golfstaten... dat ze meewerken aan een gecoördineerde militaire actie. Ze beloven bovendien jihadgangers bij de grens tegen te houden... geldstromen van IS te stoppen en humanitaire hulp te verlenen. Kerry benadrukte dat de landen geen grondroepen inzetten... Ook Turkije was bij het overleg, maar tekende de verklaring niet. Mogelijk vanwege de 49 Turkse consulaatmedewerkers die al drie maanden door IS worden vastgehouden. En volgens de CIA bestaat de Islamitische Staat inmiddels uit 20 tot bijna 32.000 strijders. Eerder ging de dienst nog uit van 10.000 jihadisten. De IS-aanhang is gegroeid door de succesvolle opmars van de beweging deze zomer en door het uitroepen van het kalifaat. Bijna de helft van de meisjes in Zuid-Azië trouwt voor het 18e levensjaar. Volgens UNICEF trekken veel ouders zich niets aan van de wettelijke minimumleeftijd van 18 voor het huwelijk, die in veel Aziatische landen geldt. Bijna 1 op de 5 meisjes jonger dan 15 is al getrouwd. Bangladesh telt het grootste aantal kindhuwelijken, gevolgd door India en Nepal. Volgens UNICEF wordt er zo jong getrouwd omdat ouders denken dat het zo hoort... en vanwege de nog altijd wijdverbreide armoede in de regio. Mauritanië schaft het driedaagse weekend af. Zo wil het West-Afrikaanse land beter aansluiten bij de wereldeconomie. Door maar vier dagen actief te zijn lopen bedrijven en de overheid achter bij andere landen, zegt de minister van Arbeid. Mauritanië heeft al eerder geprobeerd een tweedaags weekend in te voeren. Tot nu toe mislukte dat steeds, met name door protesten van religieuze inwoners die op vrijdag vrij wilden zijn voor het gebed. Het weer blijft droog met hier en mist. Het is een graad of 10. Later vandaag geregeld zon.